Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het uitzetten van vreemdelingen. Volgens Omroep West hebben de actievoerders in Rijswijk het verkeerde huis beklad en besmeurd. Dat huis wordt bewoond door een bejaarde vrouw die niets met het beleid te maken heeft. Bij de woning in Den Haag werd ook een stinkbom naar binnen gegooid. De TU Delft heeft met hun zonnewagen de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. De wagen van de TU-studenten legt het grootste aantal kilometers af op zonne-energie. Het team uit Turkije werd tweede, gevolgd door de Zuid-Afrikanen. Het team van de TU Delft won een andere race, de World Solar Race in Australië, vijf keer. In de Maria ter Zeekerk in Noordwijk zijn vanmiddag de dochter van prins Jaime en de dochter van zijn zus prinses Carolina gedoopt. Het was een besloten plechtigheid van de familie de Bourbon de Parme. Bijna de hele koninklijke familie was erbij, inclusief koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Beatrix en Irene. Het weer, vanavond gaat het regenen en vannacht is het zo'n 13 graden. Morgen eerst nog veel bewolking en mogelijk een bui. Later breekt vanuit het westen de zon door en dan blijft het droog. Door het maximaal 16 graden.